Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij Eleveld in Drenthe van vorige week... is opgelopen tot ruim 1900. De meeste schadegevallen vallen mee, maar er waren 24 meldingen... van een acuut onveilige situatie na de aardbeving. En twee situaties worden nog onderzocht, meldt RTV Drenthe. Veel mensen hebben hun schade gemeld bij het instituut Mijnbouwschade Groningen... En dat is het verkeerde loket. Ze hadden het moeten doen bij de commissie Mijnbouwschade... Maar de instanties hebben beloofd dat ze onderling regelen... dat de melding bij het juiste loket terechtkomt. De Amerikaanse president Trump denkt erover om wat hij noemt... de militaire inspanningen in het Midden-Oosten af te bouwen. Op zijn eigen sociale medium zegt hij dat de militaire doelen bijna zijn bereikt. Volgens hem zijn die doelen onder meer het verwoesten van, het Irans, van Irans raketprogramma... en defensieindustrie en het voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. Toen Amerika en Israël de oorlog drie weken geleden begonnen... was ook machtswisseling in Iran een doel, maar dat noemt Trump nu niet. Begin vorige week zei de president ook al dat de oorlog bijna voorbij was... Maar gisteren meldden Amerikaanse media nog dat er duizenden extra militairen naar het Midden-Oosten gaan. In Rome zijn twee mensen gedood bij een explosie, vermoedelijk door een zelfgemaakte bom. Gisteravond hoorden mensen in de buurt een harde knal in een verlaten gebouw. Vanochtend werd een eerste lichaam onder het puin gevonden. De man en de vrouw zouden actief zijn geweest in anarchistische kringen... en zouden hebben gewerkt aan een aanslag. Volgens de Italiaanse politie was de bom waaraan ze zouden werken... bedoeld om de hoge snelheidslijn tussen Rome en Napels te saboteren. Het weer in het noorden bewolking, nevel en mist... en die breidt zich in de loop van de nacht naar het zuiden uit.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 say the one I like, like, like, like Come put your body on mine, mine, mine, mine Keep it up all night, night, night, night Don't let me down, down, down back Body on love, up in the Yeah, don't let me down, down, down ZFM geluid van Zandvoort.